Al gaan de kitesurfers gewoon het water op, ziet verslaggever Hanno Brouwer. Zo, ja, <laughs> ah, dit is echt... Eh, ik kan gewoon in de wind hangen, dat is heerlijk. En naast mij in de wind hangen ook Dirk en André. Eh, ben je wel goed wees? Ja, dit is gewoon super gaaf. André, wat is hier nou zo leuk aan kuiten met uh, windkracht eh, veel? Het is de adrenaline natuurlijk die je, door, die je meemaakt. En ja, deze dagen die zijn er eh, twee per jaar ongeveer. En als je, er, als je erbij kan zijn, is dat een heel mooi gebeuren. Ja, nog meer mensen maken er wat van. 300 mensen fietsen op dit moment tegen de wind in over de Oosterscheldekering in Zeeland... bij het NK Tegenwind fietsen. De organisatie geeft je de kans om wat open wonden uit je tienertijd te dichten, zeggen ze bij WNL. Zodat iedereen met zijn jeugdtrauma kan afrekenen van dat over, de, over je stuur gebogen tegen de wind naar school fietsen, altijd wind tegen. En we houden een beetje van oud-Hollands afzien. Ja, de deelnemers zullen hard moeten trappen. Er worden in Zeeland windstoten verwacht van zo'n 100 km per uur. Het lijkt erop dat 20 Nederlanders vandaag eindelijk weg kunnen uit de Gaza-strook. Volgens een Duits persbureau is de grens weer even opengegaan, net als gisteren. Er was opnieuw een lijst met daarop de namen van mensen die zouden worden doorgelaten. Daarop staan dit keer ook Nederlanders dus. Er is niet goed ingegrepen in Staphorst vorig jaar. Dat vindt de inspectie. Actiegroep Kick-Out Zwarte Piet wilde protesteren tegen de Sinterklaas-intocht. Waarnemers van Amnesty waren daar ook bij. Beide groepen werden belaagd door tegendemonstranten. Agenten hadden volgens de inspectie moeten ingrijpen. En er kiezen nog steeds minder vrouwen voor de techniek dan mannen. Blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dan komt naar voren dat vrouwen die wel een technisch diploma hebben gehouden gehaald vaker kiezen voor een baan in een andere sector. Het weer voor de komende uren. Nou, in Zeeland stormt het dus al. En ook de andere kustprovincies krijgen straks te maken met een gevaarlijk harde wind. Code oranje vanaf 1 uur in Zuid-Holland, 2 uur in Noord-Holland... en een uurtje later ook op de Wadden. En pas vanavond gaat de wind weer wat liggen.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 Op Schiphol zijn honderden vluchten geschrapt. In Noord- en Zuid-Holland houden meerdere scholen de deuren gesloten. En op de A4 is het dak van een vrachtwagen gewaaid. Demonstranten van actiegroep Kick-Out Zwarte Piet en waarnemers van Amnesty International... zijn vorig jaar bij een protest in Staphorst niet goed beschermd door de politie. Dat concludeert de inspectie. En er zijn vanochtend zo'n 400 buitenlanders en Palestijnen met een dubbel paspoort de grens met Egypte overgestoken. Dat zegt de Egyptische Rode Halve Maan tegen het Duitse persbureau DPA. Of ook de 20 Nederlanders die in aanmerking zouden komen erbij waren is niet bekend. Het weer. In het westen is het bewolkt en regenachtig. Verder naar het oosten is het droog en schijnt ook af en toe de zon. Het is 14 graden en het waait dus flink. Zandvoort. il est 5 heures, Paris s'éveille.